Het ministerie krijgt signalen dat sommige huisartsen nu al kinderen van 6 maanden tot 5 jaar vaccineren. Afgesproken is dat die groep pas over twee weken wordt ingeënt en wel door de GGD. Als huisartsen nu al volop kleine kinderen inenten bestaat het risico dat er te weinig vaccins zijn... voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met aandoeningen, zegt Volksgezondheid. Het ministerie wijst er verder op dat de risicogroepen van hun huisarts... een vaccin van een andere fabrikant krijgen dan kleine kinderen later deze maand ontvangen van de GGD. De EU-leiders komen volgende week donderdag in Brussel bijeen om de eerste EU-president te kiezen. Op de extra eurotop wordt ook de minister van Buitenlandse Zaken van de EU gekozen. De EU-president kan eindelijk worden gekozen omdat alle EU-landen het verdrag van Lissabon over de Unie nu hebben getekend. Tsjechië was het laatste land dat het verdrag over verdere Europese eenwording ratificeerde. Over kandidaten voor het Europese presidentschap wordt al wekenlang druk gespeculeerd. Aanvankelijk werd premier Balkenende genoemd als grote kanshebber. Maar de laatste weken is de Belgische premier Van Rompuy duidelijk favoriet onder de deskundigen ministerie van Justitie heeft een streep gezet door het miljoenenkraslot. Volgens het ministerie is die loterij in strijd met de wet op de kans spelen. Met de speciale eindejaarskrasloten hadden de winnaars pas op tweede kerstdag kunnen zien of ze een miljoenenprijs hadden gewonnen. Maar volgens justitie moet je bij een kraslot meteen kunnen zien of je iets gewonnen hebt. De krasloten mogen nog wel verkocht worden, maar het moet direct duidelijk zijn of de koper een prijs heeft gewonnen. En dan nog het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen, ook wat zon. Het wordt 9 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag opnieuw regen.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 Het is een nacht die je normaal. De bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar wat beleef ik wel met jou. De Maar het blijft slechts bij woorden.